Jobboot met het NOS-journaal. Frankrijk investeert in voor duurzame energie zoals windmolenparken op zee. President Sarkozy zegt dat het voor Frankrijk geen optie is om af te zien van kernenergie. De Nederlandse bank verdenkt een oud-medewerker van 1,25 miljoen euro uit de kluis te hebben gestolen. De diefstal vond plaats in september 2008. Toen de DNB ontdekte dat het geld weg was, was de medewerker al in het buitenland. De bewuste medewerker is nog altijd spoorloos. Binnen twee weken begint een strafzaak voor de rechtbank in Amsterdam tegen hem. De bewoners van zorgcentrum De Geinse Hof in Nieuwegein kunnen vanavond niet naar huis. De gemeente heeft voor iedereen een opvangplek geregeld. Wegen de brand in het zorgcentrum werden vanochtend alle 150 bewoners geëvacueerd. 40 bewoners zijn met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak vanochtend rond 8 uur uit op het dak van het gebouw. Op dat moment waren er renovatiewerkzaamheden aan de gang. De zware explosie in een woning in Berg aan de Maas afgelopen vrijdag is het gevolg van een misdrijf. Een gaslek wordt uitgesloten, zegt justitie in Maastricht. Door de explosie raakten drie mensen gewond. Een jongen en een meisje van 13 en 10 en hun moeder van 33. De drie zijn nog steeds in levensgevaar. De explosie was zo zwaar dat de voor- en de achtergevel van het rijtjeshuis werden weggeblazen. Ook ontstond er brand. De recherche heeft nog geen verdachte op het oog. Het weer zonnig en warm met maxima van 27 graden op de Wadden tot ruim 30 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm, maar later op de dag stevige onweersbuien. Na morgen aanmerkelijk koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Laren 5 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 7. Op de A10 de ring west richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 2 kilometer. A15 Europort Rotterdam bij het knooppunt Vaanplein 2. A16 Rotterdam richting Breda bij de Alfred Rotterdam Centrum 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 3.